2 uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. In de Spaanse hoofdstad Madrid demonstreren duizenden mensen tegen een onafhankelijk Catalonië. Ze willen niet dat de Catalaanse regio-president Puigdemont de onafhankelijkheid uitroept en zich afscheidt van Spanje. De mars verloopt vooralsnog rustig. In Barcelona roepen mensen juist op om de dialoog aan te gaan. Ze dragen witte kleding en hebben geen vlaggen bij zich om te benadrukken dat ze neutraal zijn. Naar verwachting spreekt de Mond dinsdag het regionale parlement toe... over de uitslag van het referendum van afgelopen weekend. Mogelijk wil hij dan ook de onafhankelijkheid uitroepen. De Duitse bondskanselier Merkel wil een coalitie met de Liberalen en de Groenen. Merkels partij, CDU-CSU, onderhandelt met de liberale FDP en de Groenen. Het was al verwacht dat ze zou afsteven op deze coalitie... want het is Merkels enige optie op een meerderheid... Haar huidige coalitiepartner, de SPD, wil niet doorregeren. Die partij wil zichzelf eerst opnieuw uitvinden... na het slechtste verkiezingsresultaat sinds de Tweede Wereldoorlog. Vrienden, familie, politie en vrijwilligers van het Rode Kruis... zoeken in Huis ter Heide bij Zeist naar de vermiste Anne Faber. De Utrechtse van 25 wordt sinds vorige week vrijdag vermist... Opnieuw wordt gekeken in en rond de vijver waarin een fiets werd gevonden die vermoedelijk van Anne is. Later werd ook een jas aangetroffen. De vijver is leeggepompt en de blubber wordt gefilterd om geen belangrijke aanwijzingen te missen. Zo'n 30 politieagenten uit Antwerpen worden verdacht van gokken onder werktijd. Ze zouden uit de politiesystemen gegevens van burgers hebben gestolen... om zich te registreren op gokwebsites. In België mogen agenten niet gokken. De Antwerpse politie kwam de verdachte collega's toevallig op het spoor toen op een bankafschrift van een geschorste agent meerdere betalingen aan online casino's stonden. Het weer op veel plaatsen is het druilerig bij een graad of 13.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 10 minuten vertraging tussen Landsmeer en Zeeburg. En naar Den Haag veel vertraging op de A44 tussen Noordwijkerhout en Wassenaar. Dik een half uur vertraging. Omrijders en een ongeluk. verkeer vanuit Amsterdam kan beter via Utrecht naar Den Haag rijden.